Drie uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. D66-leider Pechtold hoopt dat er deze week duidelijkheid komt over de vraag... of het gaat lukken om een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie te vormen. Hij zegt dat de vier partijen al lang met elkaar praten... dat mensen zo langzamerhand wel eens willen weten wat de kans van slagen is. De onderhandelaars praten nu hun fracties bij over de vorderingen die ze sinds vorige week hebben gemaakt. Dat doen ze regelmatig. Het toezicht van hulpinstanties op de scholier van 15 uit Heerlen... die in januari zelfmoord pleegde, schoot tekort. Dat zeggen de samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein... die de zaak onderzochten. Dat de jongen gepest werd was bekend, maar signalen over zijn problemen werden niet bij elkaar gebracht en er was te weinig aandacht voor de migratieachtergrond van de jongen en zijn gezin, zo zeggen de inspectieleden. De betrokken instanties hadden volgens de inspecties hun informatie beter kunnen en moeten delen. De jongen pleegde begin dit jaar zelfmoord. Daarvoor had hij al een poging gedaan. In Abbenes in Noord-Holland is een wielrenner om het leven gekomen. Het is het derde dodelijke ongeluk met een wielrenner in een paar dagen tijd. De wielrenner van 77 in Abbenes reed volgens de politie in een groepje... en voor hen reed een vuilniswagen. Waarschijnlijk zijn de eerste fietsers om de vrachtwagen heen gereden waarna het slachtoffer door nog onbekende oorzaak ten val kwam en door de vuilniswagen werd geraakt. De man is ter plekke overleden. De afgelopen dagen kwamen in Hulst ook twee wielrenners om. In de Zwitserse Alpen zijn op een smeltende gletsjer de bevroren lichamen gevonden van een stel dat 75 jaar geleden verdween. Dat meldden media in Zwitserland. Het echtpaar Dumoulin verdween in augustus 1942. Ze gingen de koeien melken op een weide in de buurt, maar kwamen nooit terug. De man en vrouw hadden zeven kinderen. De gemummificeerde en redelijk goed bewaarde gebleven lichamen werden vorige week gevonden in de buurt van een skilift. Ze lagen vlak bij elkaar. Een dochter van 79 is blij dat ze hen nu de begrafenis kan geven die ze verdienen. Het weer nog vrij zonnig, al drijft er wel hoge bewolking over en ontstaan er stapelwolken. Het blijft wel droog, in het noorden is het 24 graden, in het zuiden tot 28. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A7 Zaandam richting Hoorn... tussen Afritzaandijk en Purmerend 4 kilometer, 10 minuten vertraging... en dik 5 minuten op de A15 Rotterdam richting Gorkum...